9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Saudi-Arabië ontkent met klem dat het achter de aanslagen zit in Teheran vanmorgen. De Iraanse revolutionaire garde had het land daarvan beschuldigd... maar volgens de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken is er geen bewijs voor. Iran en saudi arabië zijn aardsvijanden. Bij de aanvallen op het Iraanse parlement en het mausoleum voor Ayatollah Khomeini kwamen zeker twaalf mensen om het leven. IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De VS heeft de aanslagen veroordeeld. Amerika is in gedachten en gebeden bij het Iraanse volk, zijn woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De rechtbank op Bonaire heeft zelfstraffen tot 20 jaar opgelegd voor de moord op een Nederlandse politieagent. Die werd vorig jaar doodgeschoten na een mislukte roofoverval. De hoogste straf was voor degene die de overval had beraamd, een 42-jarige man uit Bonaire. De Venezolaanse schutter kreeg 19 jaar cel en de andere vijf verdachten, ook Venezolanen, straffen van 12 tot 18 jaar. De agent was naar de woning gestuurd waar een overval was gepleegd en tijdens de achtervolging werd hij door een van de overvallers doodgeschoten. De OVSE heeft kritiek op het stembiljet bij de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maart. Dat was door de vele deelnemende partijen zo groot dat het onhandelbaar was. Vooral ouderen en mensen met een beperking hadden er last van. Nederland zou moeten kijken of er geen gebruiksvriendelijker stembiljet te ontwerpen is, vindt de OVSE. De organisatie houdt met waarnemers toezicht bij verkiezingen in Europa. Over het verloop van die in Nederland was de OVSE over het algemeen tevreden. Op de Moerdijkbrug zijn alle rijstroken weer open. Vanmiddag ontstond ten zuiden van Rotterdam een verkeerschaos... door een gekantelde vrachtauto op de brug in de A16. Ook alternatieve routes tussen Rotterdam en Breda stonden muurvast. Het weer, er zijn opklaringen en de wind neemt af. Vannacht raakt het weer bewolkt en valt er lokaal een bui bij minima van 11 tot 13 graden. Morgen zijn er ook buien en is het met 20 tot 25 graden vrij warm. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het nog langs op de A15 Rotterdam richting Gorkum... tussen Sliedrecht-West en Gorkum over 7 kilometer, ruim 10 minuten extra... en 25 minuten vertraging nog op de A16 Rotterdam richting Breda. Alle rijstroken zijn weer open bij de Moerdijkbrug. Vanaf knooppunt Ridderkerk nog wel 10 kilometer file. Tot zover de verkeers... Don't you Pieter Tosh en dan uh, de live versie ook. Ik blijf het een van de mooiste vinden. was een verzoekje trouwens en dat geldt ook voor het volgende nummer. Het is van de Moon Races, maar het nummer, dat ken je ook ergens anders van natuurlijk. Je luistert naar ZFM's Reggae Café. Laat mij de barman maar weer zijn hoor. Welkom bij het tweede uur. The de Moonraces, Hotel California. Ja, en dan mag je zelf zeggen van... ja, maar die Eagles is veel mooier en veel perfecter. En houd toch op met die flauwekul. Dit is ook mooi. <laughs> ik heb eh, weer een verzoekje klaarstaan. En deze is van... Eh, van eh, ja, ik, weet niet... jullie schijnen hem te kennen, geloof ik. En uh, ene meneer Bruist. Willem Bruist wel te verstaan. En dat is dit nummer. No Guns Allowed, Snoop Dogg en his daughter. makes a man, and that's a crime. If we all were rich, we'd spend more time with our daughters and sons. They're losing their minds. That's when it hurts to be gone. Two more young names to be carved out of stone. One summer day that went horribly wrong. Got my dog on the phone, crying and saying to leave him alone. But I'm not leaving this side. I know that somebody died, somebody's child. Some people duck down and some people hide. Some people just cannot react in time. Bullets do not choose a victim. It is the shooter that picks them. They just can't wait to get you in the system. The district attorney could use a conviction. Told you no guns and then you didn't listen. Life is so heavy with that on your soul. Dedicate this to Cheyenne and Josh and pour something out for the lives that they stole. 416. Ja, Snoop Dogg. En ja, een, heleboel mensen kennen natuurlijk Snoop Dogg als, als rapper. was mijn Name, dergelijke en dat soort dingen. En natuurlijk eh, ja, in combinatie met Dr. Dre, Eminem, enzovoort, enzovoort. Nate Dogg, moet ik er nog meer noemen? Ja, ik kan, ik kan wel zeggen, ja Fabien, noem jij er eens wat, maar doen we lekker niet. Eh, het, is dus, eh, het is dus wel een rekennummer. Het is van het album wat hij heeft opgenomen in Jamaica. en wel bij de Tufkong Studio. Ehm... Het is eh, een, een, ja, een, hele aparte, een hele aparte cd is gewoon geworden. Want het is, het is niet de muziek die hij normaal maakt. Maar hij heeft eh, zich... Eh, ja, ja, bekeerd wil ik niet zeggen. hij is een beetje in richting de Rastafari gegaan. En ja, je hoort dat ook, wel in de muziek. En de dame die je hoorde was trouwens zijn dochter. Maar ja, wat is dit? Real hot in the shade. 96 degrees in the shade. Real hot. Third World 96 Degrees en dan weer de live versie. Ja, ik kan die niet laten. Ik heb wel een nummer van... Uh, ja, nee, ja, een, track van 2.21, maar ik kan er niks mee. Ik, ik mis mijn dub, ik mis mijn, mijn stukje dancehall en ik mis mijn... Uh, ja, gewoon uh, de kick. Well, dedicate this one to all Jamaicans who live in London, coming from King Yellow Man. Do you understand? London cool. Ribbit get a little them London cool. Ribbit get a little them London cool. Ribbit get a little them to London cool and never get a woman. White woman push them dog in a pram. Dog and post. A wear coat, Na fi laugh, na fi take it for a joke. London cool. Ribbit get a little them London cool. Ribbit get a little them car. Don't Jamaica, you know a summer. But in a London, a pure winter. Every morning me get up with windbreaker. Me no want catch pneumonia. London cool. Repeat again, tell it to them London cool. Repeat again, tell it to them London cool. Repeat again, tell it to them car. Jamaica pass, I want hear you. London pass, I want hear you. Richland Passy, I want to hear you. Say Birmingham Passy, I want to hear you. Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice. Hear me no star. I woulda love live a land and live a white people life. Jive BMW and I jive Rolls Royce. Every morning me get up, I walk on ice, but me prefer Jamaica to it a paradise. Jamaica nice. Jamaica night, Jamaica night, Jamaica nice. Jamaica night, Jamaica night, take me home. Country road to the place I belong in Jamaica. That's where I'm from. Take me home, country road London cool, ribbit get a little to them London cool, ribbit get a little to them London cool, ribbit get a little to them car. Down in Jamaica, you know a summer, but in a London, a pure winter. Every morning me get up wearing windbreaker, me no want catch no more now. London cool, ribbit get a little to them London cool, ribbit get a little to them car. Jamaica pass I want hear you. Liverpool Passy, I want hear yo. Manchester Passy, I want hear yo. Miss London Passy, I want hear yo. Brixton Passy, I want hear yo. Take me home, country road to the place I belong in Jamaica. That's where I'm from. Take me home country road. Whoa, whoa, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice. Jamaica night, Jamaica night. Me come a London to spend a little time. Me drink vodka, expensive wine. Me sight the pretty girl, them a walk and a wine. But Jamaica, it's still for me mind. Say that me long for the golden sunshine. Jamaica nice, Jamaica night, Jamaica night, Jamaica nice. Jamaica night, Jamaica nice, London cool. Ribita get a little them London cool. Ribita get a little them take me home country road to the place I belong in Jamaica. That's where I'm from. Take me home. Ja, Is That What You Want? En eh, ja, dat was Late Back natuurlijk. Dat was Late Back geen band uit, eh, uit Jamaica. Maar eh, ja, die jongens kwamen uit Engeland, die kwamen uit Duitsland. En eigenlijk is het zo'n campingbandje, bandje, ja, een bandje, campingbandje, Geen bedje, maar bandje. Ze zijn elkaar daar tegengekomen en begonnen een beetje met jammen. En de ene speelde gitaar, en de andere... ja, klarinet, geen idee. Ik weet niet wat die anders speelde. Maar in ieder geval, ze gingen samen ja, gewoon een beetje spelen. Kampvuurtje erbij, want daar begon het allemaal mee. En eh, ja, toen werd het op een gegeven moment een, eh, ja, toch iets. Dat ze zeiden van, nou ja, hier moeten wij in verder gaan. En zodoende is de rest geschiedenis. Dat geldt trouwens ook voor Big Mountain. Ken je die nog? Ooh, baby, I love you Every day, yeah, yeah. Mountain was dat. En zul je misschien denken van... God Willem, die draait vandaag anders dan anders. Ja, dat kan wel kloppen, want eh, de helft van het eh, programma... Waar ik, eh, waar ik normaal de muziek op draai... dat, dat werkt niet naar behoren. dat betekent dus dat ik alles met de hand moet schakelen. En ja, dan krijg je toch wat, ja, wat, wat, wat lucht tussen de nummers. Gelukkig is het gewassen lucht. say, give me Ja, Rita Mali. Ja, ze mag niet ontbreken natuurlijk. En eh, ja, als je Rita Mali, dan... Eh, ja, hoort Bob er ook bij natuurlijk. I'm a rainbow. Sun is Shining. De master, hè, zeggen ze altijd, de master of disaster. Mij het wel. Assets to You, Rudy. De specials. Ja, regelrecht uit uh, United Kingdom. En dus niet uit Jamaica, zoals sommigen eh, wel zeggen. Deze wel bijvoorbeeld. Two clocks, Klan, Steel Pulse. attention. One nigga, the less, the better, the sure. Stand strong, black skin and take your blow. I says that the Ku Klux Klan. the Ku Klux Klan. Here to stomp our black man, yeah. I says that the Ku Klux Klan. was hopeless, it was all in vain. The Ku Klux Klan, back again. All and die ball. for. Them not let me go now. Oh no, one nigga, the less, the better, the show. dance, jump, black skin and klein, Clan, jawel. En eh, dat is een Steel En ja, ik had graag nog wat meer nummers gedraaid. Alleen, eh, ja, ik heb <laughs> meer muziek dan tijd. Ja. Ik kreeg net een vraag van eh, Toet Fabien. Die zegt van, heb jij geen aanvraag gehad voor UB40? Nee, eigenlijk niet. Bij deze dan. die samen met eh, Chrissy Heinz en I Cut You Babe. En de nummer van Sonny Cher natuurlijk. Ik heb eh, er weer eentje klaarstaan. Ken je hem nog? En eh, ja, sommige nummers, uh, daar moet je gewoon niet aankomen, vind ik. Maar ja. En zo gaan we weer naar de klok van 10 uur alweer. Toets en de Miles. dit eh, ja, toch wel enigszins zenuwachtige redeltje <laughs> van Toets en de Miles... neem ik afscheid van jullie. Dit was uh, ja, ZFM's Reggae Café. Ik vermoed dat er een deel 2 aan komt. Weet je wat? Er komt gewoon een deel 2 aan. Voor iedereen eh, die meedoet met de challenge... doe je best, soul en Motown.